Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gabriel... is Turkije nog nooit zo ver verwijderd geweest van toetreding tot de EU als nu. Gabriel sprak met Der Spiegel over de verslechterde relatie tussen Duitsland en Turkije. President Erdogan verwijt de Duitse natiepraktijken... omdat zijn ministers niet welkom zijn om campagne te voeren voor een Turks referendum. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat het niet aan Europa zal liggen dat Turkije niet kan toetreden, maar aan de Turkse weigering om Europese waarden te accepteren. In een woning in Brussel is een grote explosie geweest en daarna een felle brand ontstaan. Volgens Belgische media zijn er zeven gewonden, van wie één ernstig. Ook wordt er nog iemand vermist. Meerdere huizen raakten zwaar beschadigd en twee woningen zouden gedeeltelijk zijn ingestort. Mogelijk was er sprake van een gasexplosie, maar dat wordt nog onderzocht. De nieuwe Amerikaanse regering is opnieuw in botsing gekomen met andere landen tijdens een G20-top in Duitsland. De top leverde geen akkoord op over vrijhandel en het aanpakken van klimaatverandering, omdat de VS afspraken daarover heeft tegengehouden. Op de top in Baden-Baden waren de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de 20 landen. Er zijn wel afspraken gemaakt over het aanpakken van belastingontduiking en het tegengaan van de financiering van terrorisme. Een oud-minister van Financiën van Curaçao is opgepakt op verdenking van fraude toen hij nog in het kabinet zat. Oud-minister Jamalodim zat in het kabinet tussen 2010 en 2012. Volgens het OM heeft hij onder andere zijn halfbroer belastingvoordelen gegeven. Beide mannen worden ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels... die in 2013 werd doodgeschoten op Curaçao.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 Ik kan ze helaas natuurlijk niet eh, alle 40 gaan draaien in twee uur tijd... maar ik zal wel zoveel mogelijk gaan draaien voor je. Deze week in de lijst hebben we 10 stijgers, 18 zittenblijvers, 10 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Lord is nieuw binnengekomen met Greenlight en Kaigo samen met Selena Gomez met It Ain't Me is ook nieuw binnengekomen. Waar ze staan, dat hoor je natuurlijk eh, zo direct. Door twee nieuwe binnenkomers zijn er ook twee mensen uit de lijst eh, verdwenen. Dan heb ik het over Robbie Williams na 18 weken met Love My Life... en Ellie Golding met Still Falling For You na 26 weken uit de lijst verdwenen. Deze week hebben we weer natuurlijk de snelste stijger en de snelste daler. De snelste stijger is in handen van eh, Calvin Harris. Twee weken pas in de lijst. Vorige week nog op 36 binnengekomen. Deze week op nummer 19. 17 plaatsen dus gestegen. En we gaan dit uur beginnen met eh, de snelste daler van eh, deze week. Maar liefst, eh, ja, die heb ik nog niet eerder meegemaakt. 27 plaatsen gedaald. Van 13 naar nummer 40. Wie dat is, dat hoor je zo direct. We gaan dit uur natuurlijk... Ja, de, de, de, de, eerste helft van de lijst rijden. En komende uur gaan we ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar we gaan eerst luisteren hoe de top 3 er van vorige week uitzag. En die zag er zo uit. Nummer 3. with the shape of you.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 En daarvoor hoorde je Bruno Mars met 24 Karat Magic. Wij gaan nu de nummer 34 voor je draaien. De platen die, zo direct, die ertussen zitten hoor je zo direct. Dit is eerst de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know op 34.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 Eh, shout Out To My Ex. Hey, tijd eh, voor een... Eh, oh, uh, moet ik wel goede drukken. Tijd voor een kleine resume van de platen die we wel en niet gehad hebben. De eerste kwart van de lijst. Op nummer 40 vinden we Taflo met Cool Girl. De snelste daler van deze week met maar liefst 27 plaatsen, zeg ik dat goed? Ja, 27. Op nummer 39 Martin Jensen met Solo Dance. En op 38 staat Bruno Mars met 24 Karat Magic. 37 is blijven zitten Pharrell Williams met Running En op 36 vijf plaatsen gedaald is de Passenger met Anywhere. Op 35 dan Calvin Harris met My Way. En de Chainsmokers met Phoebe Ryan staan op 34. Op 33 Kygo samen met Julia Michaels met Carry Me. En op 32 Hardwell met Thinking About You. Na 31 dan, ik zei het net, Rag Bone Bowman met Human. En op 30 vinden we Robin Schultz samen met David Guetta met Shadowlight. En je hoort hem net, de nummer 29 van deze week, Little Mix met A Shout Out To My Ex.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 Bring on disaster, you hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger. don't come down I get angry Baby, believe me I can love you just like that And I can leave you just as fast But you don't judge me Cause if you did, baby, I would judge you too you Get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Pearly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from Julia Michaels met Issues. Drie weken geleden binnengekomen in de lijst. Vorige week naar een 27e plaats gestegen. En deze week op uh, eh, 25. het is tijd eh, geworden, ja nu al, nu pas bedoel je. Eh, ja, nu pas is het tijd geworden voor de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Die vinden we op een 24e eh, plaats. En dan heb ik het over eh, Ella Jellick O'Connor. Oftewel eh, beter bekend als Lord. Zij doet op 12-jarige leeftijd mee aan een talentenjacht... zoals eigenlijk iedereen die tegenwoordig artiest is. Haar optreden baart opzien en de zangeres krijgt een platencontract... Eind 2012 verschijnt het eh, mini-album The Love Club. En nog een jaar later verschijnt haar debuutalbum Pure Heroin... waarvan de eh, single Royals eh, ook in Nederland echt een hit wordt... en de vierde plaats in de Nederlandse hitlijst bereikt. Na de single bereikt voor negen weken de eerste positie van de Billboard Hot 100. En in 2014 staat Team ruim 3,5 maand in de top 40. Haar tweede single. Maar komt in die periode niet hoger dan de nummer 25 eh, in de Nederlandse lijst. Later dat jaar wordt de openingstrack van het album Tennis Court de nieuwe single. Ook stelt de zangeres de soundtrack samen bij de film The Hunger Games uh, Mockingjay Part 1. En zo, eh, zo is de zangeres samen met Haim, Pusha en Q-Tip te horen op de track Meltdown die door Stromae is eh, geproduceerd. in 2015 komen we Lord tegen in de samenwerking met Disclosure op Magnet. En in 2017 komt Lord dan met haar tweede studioalbum. Melodrama gaat hij heten. Waarvan de single Green Lights als voorloper verschijnt. En Green Lights is deze week nieuw binnengekomen in de Europese hitlijsten. Op een mooie 24e plaats. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. those great whites, they have big teeth. Will they bite you? That you said that you would always be in love but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor? But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. All those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind.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 Keigo samen met uh, Selena Gomez, It Ain't Me. 16 februari 2017 hebben ze deze single eh, uitgebracht. En nu 17 maart, iets meer dan een maand later... is hij in de hitlijsten verschenen van Europa. Kan je verklappen, in de Nederlandse hitlijsten staat deze plaats zelfs op nummer 2. Maar daar het volgende uur meer over. Wij gaan door met de nummer 19 eh, van deze week. Die is in handen van eh, Calvin Harris, de snelste stijger van eh, deze week. Vorige week binnengekomen op 36. Deze week op nummer 19. Calvin Harris samen met Frank Asian en Migos met Slide. trying on all your nice like this. Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to clear. Do your slide on all your nice like this? Do your trying on all your nice like this? Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to kill. All this jewelry ain't no use when it's the start. It's my favorite part. We see the lights, they cut so far. It went too fast, we couldn't reach it with our arm. Wrist on the wrist, a leak of charm. Player was still on the Lincoln Park. Like we could dye our own hair, like we could dye our own. Game. Like we can see in 2020. Twice we can see it till the end. It's not on all your nights like this. Do you trying on all your nights like this. Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to be. Do you slide on all your nights like this you're trying on all your nice ideas. Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to kill. You're trying on all your nice ideas. Hey. Put some spotlight on, on the side.